Mark Hokker met het NOS-journaal. De Nederlandse drugsbende heeft naar schatting ruim 2 miljard euro binnengehaald... door drugs in nepambulances naar Groot-Brittannië te smokkelen. De bende werd in juni betrapt toen een ambulance met ruim 50 miljoen euro werd onderschept. De criminelen hadden al 45 keer een oversteek gemaakt. Vanuit Hoek van Holland reisden ze met een nepambulance met de ferry naar Engeland. Ze deden alsof ze patiënten naar Britse ziekenhuizen moesten vervoeren. Twee mannen bekenden dat ze schuldig zijn. Een derde is door de jury schuldig bevonden. De drie horen later wat voor straf ze krijgen. Bij een schietpartij in de buurt van een abortuskliniek in de Amerikaanse staat Colorado zijn zeker drie politieagenten en een onbekend aantal burgers gewond geraakt. Het is nog onduidelijk of de politie de schutter al heeft opgepakt. De schietpartij in Colorado Springs vond in, eh, plaats in de buurt van een kliniek die onder meer hulp bij SOA's en abortussen aanbiedt. Abortusklinieken waren in het verleden vaker doelwit van gewelddadige tegenstanders. Ook bij deze kliniek in Colorado werd al eerder geprotesteerd. De top 2000 van NPO Radio 2 heeft een nieuwe nummer 1, Imagine van John Lennon. De DJ's van Radio 2 hielden er al rekening mee dat het nummer hoog zou scoren. Een pianist speelde Imagine bij het Bataclan Theater in Parijs de dag na de aanslagen. Vorig jaar stond het nummer nog op plek 38 in de top 2000. Dit jaar staat op nummer 2 Bohemian Rhapsody van Queen en op nummer 3 Hotel California van The Eagles. Er is 4,5 miljoen keer gestemd. De musical Soldaat van Oranje heeft in Nederland het bezoekersrecord verbroken. De musical is al ruim 1,8 miljoen keer bezocht. Het oude record stond op naam van Phantom of the Opera uit 1996. In Soldaat van Oranje staat het verhaal van Erik Hazelhoff Roefsema centraal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt hij zich van Leidse student tot adjudant van koningin Wilhelmina. Het weer, eerst nog regen en wind, maar morgen opklaringen en zon. In de avond gaat het dan opnieuw regenen en stevig waaien. Vooral zondag waait het hard.